van Kam het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft gisteren ongeveer 1100 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In totaal hebben de VS zo'n 3200 mensen in veiligheid gebracht. Duitsland heeft tot nu toe, nu toe 260 mensen geëvacueerd. De eerste 130 zijn volgens de krant Die Zeit intussen aangekomen in Frankfurt. Gisteravond is een vergelijkbare operatie om Nederlanders en Afghanen te evacueren mislukt. Het grote vlagvliegtuig dat daarvoor bedoeld was, is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. De Afghanen die aan boord wilden werden tegengehouden door de Amerikanen. En de Nederlanders hadden moeite het vliegtuig, vliegveld te bereiken. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5000 mensen opgenomen... bovenop de 5000 Afghaanse tolken en andere medewerkers... die voor de Britten hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban... zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden... krijgen voorrang. De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast voor de lynchpartij. Een man van 38 werd vorige week vermoord in het zwaar door bosbranden getroffen noorden van het land. Hij zat vast in een politiebureau waar agenten probeerden te beschermen, maar ze konden niet voorkomen dat de menigte hem te pakken kreeg en in brand stak. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace... die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen... die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving... en nu in een tent bivakeren. Het weer, is bewolkt, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Later vandaag flink wat bewolking, af en toe zon. En ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Bad Overdorp. De vertraging is ruim een kwartier.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 see? Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. 一路。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 strange to hear and see that someone so different is a soul like me. they came to be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show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 your touch told you I changed Even when I knew I never could Know that I can't find nobody else as good as you I need you to stay, need you to stay, yeah is jouw keuze ZFM.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 Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941. Omdat nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn onderzocht... wordt verwacht dat het dodental nog verder gaat stijgen. Het weer, flink wat bewolking, af en toe zon en het blijft bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden.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 soul en zomerhit. one thing I wanna do, my place in downtown Brooklyn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 italiano vero ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Uh, Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.